De Franse president Macron heeft vanavond opnieuw crisisoverleg. In grote steden zijn al vijf nachten op rij ongeregeldheden... vanwege de dood van een jongen door een politiekogel. De oma van de Franse jongen die is doodgeschoten... roept relschoppers op te stoppen. Ze gebruiken de dood van haar 17-jarige kleinzoon... als excuus om scholen en bussen te slopen, zegt ze tegen Franse media. Eerder vandaag hebben de Franse premier en minister van Binnenlandse Zaken... een bezoek gebracht aan de burgemeester van een plaats ten zuiden van Parijs. Zijn woning werd gisteravond aangevallen door railschoppers. Zijn vrouw raakte daarbij gewond en ligt in het ziekenhuis. Op Twitter wordt veel geklaagd over de nieuwe beperkingen die het platform heeft ingevoerd. Topman Elon Musk maakte gisteren bekend dat gebruikers nog maar een gelimiteerd aantal tweets kunnen zien. Voor gewone gebruikers werd het maximum 600 tweets per dag. Inmiddels is het wel verhoogd naar 1000. Volgens Musk zijn de tijdelijke beperkingen nodig om het automatisch verzamelen van grote hoeveelheden informatie tegen te gaan.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 is de zomer van ZFM. Met, nu Peaceful Radio. Hele goede avond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1548. Mijn naam is Ben of Eugen, uw gast hier voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma. Eens even kijken, we beginnen weer met een single van Ambient Solstice en uh, Her Beautiful Imperfections, zo heet deze single. Daarna komt het nieuwe album van Igor Lisul, Delicate Harmony. Dan natuurlijk nog wat ambient music van Rodrigo Rodriguez. Onze sympathieke, eh, ja wat was het, uh, komt uit Brazilië, woonde in Spanje, nu op de Filipijnen. Eh, een echte wereldburger dus. We sluiten af met Marc-André Pepin met uh, Nation. Dat is het. Eh, en er zit natuurlijk van alles nog tussen. Uh, pianomuziek, maar ook zelfs wereldmuziek met Afrika Mama's. The Sun heet hun album. En ehm, ja, daarmee zijn we eigenlijk weer terug bij Arc Music. En ik zag net in de e-mail dat we er ook weer een nieuwe single via Ark Music is uitgebracht. Dus dat volgende week. Peacefulradio.info, daar vind je alles terug. Ik wens je heel veel luisterplezier. This is Keith Tim Anderson, and you're listening to Peaceful Radio. on peaceful radio. Please visit my website at kelly andrew.com. ibhodwe lakithi likhulu uyasibambezela ibhodwe lakithi likhulu ibhodwe lakithi likhulu i b o t w e l a g i t i likhulu u y a s i b a m e z e l a i b o t w e i b o t w e l a k i t i likhulu ibhotwe lakithi l i k u i b o t w e lakithi sihambe umakoti sihambe umakoti sihambe uya sibambezela awuphume phuma makoti sihambe makoti eh sihambe nomusukala makoti eh. see how to see how Música